Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De situatie op de luchthaven van de Russische deelrepubliek Dagestan is weer onder controle, dat zeggen de autoriteiten. Anti-Joodse demonstranten bestormden de luchthaven toen er een vliegtuig uit Tel Aviv was geland en gingen op zoek naar Israëlische burgers. De betogers braken door deuren in de terminal en controleerden auto's die de luchthaven verlieten. Er zijn de laatste tijd vaker antisemitische incidenten in Dagestan groot deel van de bewoners van de Russische Autonome Republiek is islamitisch. Er wonen ook enkele duizenden joden. Een stille tocht in Eindhoven die bedoeld was om slachtoffers van het conflict tussen Israël en Hamas te herdenken, is niet stilgebleven. Volgens Omroep Brabant liep de tocht uit op een demonstratie tegen Israël en werden er leuzen geroepen. Er liepen zo'n 500 mensen mee. De organisatie had opgeroepen om stil te zijn, maar dat lukte niet. De tocht in Eindhoven verliep verder vreedzaam. Eerder op de dag was er ook een vredeswandeling in Amsterdam. Er kwamen zo'n 6000 mensen naar Den Haag voor een pro-Palestina-demonstratie. NEC-spits Bas Dost heeft op social media laten weten dat het goed met hem gaat. De speler zakte in elkaar in de slotfase van de wedstrijd tegen AZ. Hij moest met een brancard van het veld gedragen worden en wordt nu onderzocht in het ziekenhuis. Dost bedankt voor de hulp die hij kreeg. De wedstrijd tussen AZ en NEC werd met nog een paar minuten te spelen gestaakt. Ajax gaat de rest van het seizoen afmaken met John van het Schip als trainer. Hij volgt Maurice Stijn op, die vorige week vertrok na een dramatische seizoenstart. Ajax verloor vandaag met 5-2 van PSV en is daardoor nu de hekkensluiter in de eredivisie. Zo laag heeft de club nog nooit gestaan. Het weer op enkele plekken nog een bui, verder droog met opklaringen en een graad of 10.